Mariette Krol met het NOS Journaal. Hij heeft beloofd dat de partij pas weer pleit voor een rekentoets... als de resultaten van leerlingen op het mbo, vmbo en de havo ook echt zijn verbeterd. De regeringspartij schaarde zich gisteren bij het kamp van de tegenstanders... van de verplichte rekentoets, waardoor er geen Kamermeerderheid meer voor is... In de Tweede Kamer was er een debat over. De VVD, die voorstander is van de rekentoets, wil nu dat de minister strenger gaat controleren of mbo-scholen wel genoeg doen om het rekenonderwijs te verbeteren. De VVD verwijt PvdA-minister Bussemaker dat ze te weinig vooruitgang boekt. De minister zei in het debat dat er meer docenten moeten komen en beter lesmateriaal. President Obama heeft Artsen zonder Grenzen telefonisch excuses aangeboden voor het bombarderen van een kliniek in de Afghaanse stad Kunduz. Hij beloofde dat het Amerikaanse onderzoek naar de aanval transparant, grondig en objectief zal zijn. Artsen zonder Grenzen is daar kritisch over. De organisatie wil een onafhankelijk internationaal onderzoek. Bij de aanval kwamen zaterdag 12 artsen en 10 patiënten om het leven. De afgelopen week zijn er in West-Afrika geen mensen besmet geraakt met ebola. Dat is voor het eerst sinds de ebola-uitbraak in het voorjaar van 2014. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt wel dat het risico op nieuwe besmettingen groot blijft. De afgelopen anderhalf jaar raakten meer dan 28.000 mensen besmet. Ruim 11.000 van hen zijn aan de ziekte bezweken. De ethische commissie van de FIFA neemt de komende dag een beslissing over het al dan niet schorsen van voorzitter Sepp Blatter. De adviseurs van de ethische commissie willen dat Blatter zijn functie 90 dagen niet uit kan oefenen. Normaal gesproken volgt de commissie de strafvoorstellen van de adviseurs. Onlangs werd bekend dat Zwitserland een strafrechtelijk onderzoek is begonnen tegen Blatter. Die wordt verdacht van wanbestuur en fraude. De Zwitser is nog tot eind februari FIFA-voorzitter. Later in die maand wordt een opvolger gekozen.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 Shutting down the game, be my head coach so you can, you can, and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad.